De twee zijn onderweg naar huis. Waarom ze nu zijn vrijgelaten is niet duidelijk. De Italiaanse premier Letta liet in een verklaring weten dat hij de hoop nooit had opgegeven. de Belgische premier Di Rupo sprak op Twitter zijn opluchting uit. De Italiaanse journalist werd in 2011 ook al korte tijd gegijzeld. Hij zat toen in Libië. Het gebruik van palmolie als biobrandstof is in zes jaar tijd in Nederland verdubbeld en in Europa meer dan verdrievoudigd. Dat zegt Milieudefensie. Nederland is de grootste importeur en verwerker van palmolie in de EU. Milieudefensie is erg kritisch over het gebruik van palmolie als brandstof voor het verkeer. Er wordt tropisch regenwoud voor gekapt en ook wordt landbouwgrond gebruikt wat leidt tot voedselschaarste. De Europese Commissie heeft voorgesteld om het bijmengen met biobrandstof te beperken tot 5%. De natuurorganisatie roept het Europees Parlement op om daarmee in te stemmen. De politie in Limburg heeft twee mannen opgepakt die lagen te slapen in bestelbusjes vol koperdraad. Het zijn twee Roemenen. Ze hadden twee busjes volgeladen met 132 rollen koperdraad. Het totale gewicht was ruim 6 ton. De busjes stonden in Blerik bij Venlo en vielen op door hun Spaanse kentekens. Het is onduidelijk hoe de Roemenen aan het koperdraad kwamen, maar de politie gaat uit van diefstal. De eigenaar wordt nog gezocht. Serena Williams heeft voor de vijfde keer de titel gewonnen bij de US Open. Ze versloeg in de finale in drie sets Victoria Azarenka uit Wit-Rusland. Het werd 7-5, 6-7 en 6-1. Het is de zeventiende Grand Slam titel van Serena Williams. Rolstoeltennister Aniek van Koot won het US Open in haar categorie. De Winterswijkse van 23 was als tweede geplaatst... en versloeg in de finale de Duitse favoriete Sabine Ellerbrok. Dan nog het weer, vannacht mogelijk mist, overdag enkele buien, maar ook perioden met zon.